Een uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten uit China of Hongkong die in het buitenland studeren... worden in de gaten gehouden door China. Ze worden geïntimideerd en lastiggevallen, zegt Amnesty International. Studenten krijgen te maken met bijvoorbeeld telefoontjes en berichtjes. We horen ook van studenten dat ze eh, als ze gaan demonstreren in Nederland... dat ehm, ze in de gaten worden gehouden door vreemde mensen die foto's nemen... of um, video's gaan opnemen. Ja, dus er zijn veel manieren. China wil niet dat studenten zich hier bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen... bijvoorbeeld door te demonstreren. Doen ze dat wel, dan worden volgens Amnesty ook familieleden in China geïntimideerd. Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus. Het middel is goedgekeurd en over een maand kunnen er 1,3 miljoen prikken geleverd worden. Vorig jaar overleden er veel koeien, schapen en geiten aan het blauwtongvirus. Vorige maand werden al schapen geprikt met een ander goedgekeurd vaccin. President Poetin van Rusland heeft zijn minister van Defensie vervangen. Minister Shoigu zat er al een tijd en was ook minister op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Hij krijgt nu een andere functie. Poetin werd onlangs herkozen. Dat was geen grote verrassing omdat hij al zijn concurrenten heeft uitgeschakeld. Poetin is nu bezig een nieuw kabinet te vormen. En het is nog lang onrustig gebleven in Tilburg. Willem II werd gehuldigd op de Heuvel na het kampioenschap van afgelopen vrijdag. De club promoveert, dus trainer Peter Maas blijft het liefst nog leven in Tilburg. Ik ben al een maar ik heb echt wel het gevoel vandaag... dat ik hem laten neutraliseren naar een Tilburg. FC Groningen werd gisteren gehuldigd. Die club werd tweede en speelt volgend seizoen ook weer in de eredivisie. En het weer nog in het zuiden wat buien.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 waardoor leerlingen onnodig veel risico lopen op bijvoorbeeld discriminatie... zegt het College voor de Rechten van de Mens. Het aantal mensen dat kans maakt om diabetes type 2 te krijgen is veel hoger dan gedacht. Diabetesfonds spreekt van een diabetescrisis. De belangrijkste oorzaak van de stijging is een ongezonde leefstijl. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren... worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden. Die probeert daarmee volgens Amnesty te voorkomen... dat ze zich bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen.